uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De brandweer vermoedt dat boeren gisteravond bij protesten... afval met asbest hebben achtergelaten op de snelweg. Het gaat om de A1 bij Rijssen. Eén rijstrook is daar vanwege het opruimen al een paar uur dicht. De brandweer Twente meldt dat daar diverse brandjes zijn gesticht. De protesterende boeren zijn daar weg. Die staan nog wel met trekkers op de A67 bij de Belgische grens. De Amerikaanse president Biden waarschuwt Irak en Syrië voor meer aanvallen. Biden zei dat wie een Amerikaan wat aandoet, een reactie kan verwachten. Het land is een paar uur geleden begonnen met bombardementen op Irak en Syrië. De aanvallen zijn een vergelding voor een droneaanval op een Amerikaanse basis... afgelopen weekend in Jordanië. Die zou zijn uitgevoerd door pro-Iraanse strijdgroepen. Daarbij kwamen drie Amerikaanse militairen om het leven. De Oekraïense president Zelensky is van plan zijn militaire topcommandant te ontslaan. Volgens de Washington Post heeft Oekraïne het Witte Huis daarover geïnformeerd. President Zelensky en zijn commandant zouden het niet eens kunnen worden... over hoe de oorlog tegen Rusland gevoerd moet worden. Maar in het leger denken ze dat er meer speelt. Zo zou de commandant, Valery Zalushny, te populair worden. Zalushny schreef meerdere keren opiniestukken voor buitenlandse media waarin kritiek uit op het beleid van Zelensky. In Poeldijk onder Den Haag zijn brandweerlieden bekogeld en belaagd tijdens het blussen. Ze waren bezig bij een loods waar een brand woedde, waar veel mensen op afkwamen. De ME moest eraan te pas komen de baldadige omstanders weg te krijgen.